Kasper Meijer met het NOS-journaal. De jongerenafdeling van de PvdA, de Jonge Socialisten, is zo goed als failliet, schrijft NRC. Het zou komen door financieel wanbeheer. Meer dan een ton aan uitgaven door twee voormalige penningmeesters is niet verantwoord, zegt het huidige bestuur van de Jonge Socialisten. Mogelijk worden ze juridisch vervolgd. De PvdA heeft in november de jongerenorganisatie onder curatele gesteld. In december kreeg de afdeling zijn dus derde penningmeester in een half jaar tijd. Minister Ollongren van Defensie verwacht binnen een paar weken een besluit over de levering van tanks aan Oekraïne. Dat zei ze in Nieuwsuur. De kwestie stond centraal op de defensietop in het Duitse Ramstein. Ollongren benadrukt dat alle westerse landen Oekraïne blijven steunen en dat het land veel wapens krijgt. Maar Duitsland en veel andere landen twijfelen over de, over de levering van Leopard 2 tanks. De Oekraïense president Zelensky vraagt al maanden om tanks om zich te kunnen blijven verdedigen tegen de Russen. Er is een opvolger voor premier Ardern van Nieuw-Zeeland... die afgelopen week haar aftreden aankondigde. Het is de huidige minister van Politie en Onderwijs, Chris Hipkins. De Sociaaldemocraten stemmen zondag over zijn benoeming... maar dat is volgens Nieuw-Zeelandse media een formaliteit. Jacinda Ardern stopt omdat ze naar eigen zeggen... niet genoeg energie meer heeft om een goede premier te zijn. In Tibet zijn 28 doden gevallen bij een lawine. Dat gebeurde dinsdag al in het zuidwesten van Tibet, maar het werd vandaag pas bekend. Door de lawine kwam een grote massa sneeuw en ijs terecht bij de uitgang van een belangrijke tunnel... die een stad verbindt met de rest van de regio.